Twee uur. Waterwalgemoed met het NWS-journaal. PBS is dat goed terug te zien in het aantal webwinkels in de detailhandel. Dat is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld tot 42 in 2015. Ruim zeven op de tien Nederlanders kochten vorig jaar iets online. We geven het meeste uit in de toeristensector, zoals hotels of reisbureaus. Ook kopen we veel elektronica online. De online verkoop aan consumenten in andere landen blijft achter... doordat het versturen van een pakketje naar het buitenland veel duurder is dan binnenlandse post. In het dorp in de buurt van Parijs is een politiecommandant doodgestoken door zijn buurman. Hij stak negen keer in op het 42-jarige slachtoffer. Daarna gijzelde hij de partner van de politieman en haar zoontje. Een speciale politieeenheid heeft met de man proberen te onderhandelen... maar uiteindelijk is hij doodgeschoten. Ook de partner van de politieman is omgekomen. Het zoontje is gered. De toedracht van de moord en het motief van de dader zijn nog onduidelijk. De republikeinse presidentskandidaat Trump wil dat de VS geen immigranten meer toelaat uit landen die een geschiedenis van terreur hebben. De dader van het bloedbad in Orlando had Afghaanse ouders. De democratische presidentskandidaat Clinton zegt dat ze meer aandacht wil voor het opsporen van eenlingen die op eigen houtje een aanslag plegen. Bij Homo-monument in Amsterdam en Den Haag zijn gisteravond de 49 slachtoffers van het bloedbad in de homoclub in Orlando herdacht. In Amsterdam kwamen een paar honderd mensen bijeen die kaarsen aanstaken en bloemen hebben neergelegd. In Den Haag hielden tientallen mensen twee minuten stilte bij het homo-monument op het Malieveld. Vandaag wordt in Rotterdam een stille tocht gehouden. Het weer vannacht valt er nog een enkele bui, maar verder is het grotendeels droog.